Lot Lewin met het NOS Journaal. De branchevereniging van fabrikanten van levensmiddelen bevestigt dat er fipronil zit in sommige producten. Het gaat dan bijvoorbeeld om koekjes waarin eieren zijn verwerkt en in kippenvlees. Het zou gaan om kleine hoeveelheden van een bestrijdingsmiddel die voor de consument niet gevaarlijk zijn. Het gaat alleen om producten die geleverd zijn voordat de fipronilbesmetting bekend werd. Een Marokkaanse demonstrant in het Rifgebied, die al meer dan twee weken in coma lag, is overleden. De man raakte gewond toen een betoging uitliep op een gewelddadige confrontatie met de oproerpolitie. Het is al bijna een jaar onrustig in het Rifgebied. De bewoners voelen zich achtergesteld bij de rest van Marokko en eisen dat de economische problemen in het gebied worden aangepakt. De Zuid-Afrikaanse president Suma heeft een motie van wantrouwen overleefd. De motie werd door de meerderheid van de parlementariërs afgewezen. Het was de zesde poging om hem af te zetten. Suma wordt beschuldigd van corruptie en economisch wanbeleid. De politie heeft een man opgepakt die dit weekend een agente meterslang heeft meegesleurd met zijn auto in Emmen. De agenten en haar collega waren afgekomen op een melding van een ruzie in een woning. Een van de ruziemakers zat in een auto. Toen ze om een rijbewijs vroeg, reed de bestuurder hard achteruit. De agenten werd meegesleurd. Ze raakte eh, gewond aan haar hoofd en moest naar het ziekenhuis. De man wist toen te ontkomen, maar is gisteravond alsnog opgepakt. Daphne Schippers heeft met overmacht de halve finales op de 200 meter bereikt van het WK Atletiek. In Londen was ze in haar serie veruit de snelste met 22,63 seconden. De regerend wereldkampioene moest bij de beste drie horen voor een directe plaatsing. Donderdag staan de halve finales op het programma in Londen. Het weer dan nog. Vanavond trekken nog zware buien over het land. Mogelijk met onweer. Vannacht klaart het even op.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 En als uuropener kon u luisteren naar Camelot, afkomstig uit de Verenigde Staten. En hun album Heven uh, eh, luisterde u naar het nummer Beautiful Apocalypse. En we steken weer de grote oceaan over en we gaan naar Nederland. De band After Forever, die toch al een zeker een 25 jaar aan de weg timmeren. Met eh, wisselende bezetting qua uh, zangeressen. En eh, ook Sharon van der Adel heeft op een aantal nummers haar steentje bijgedragen. In dit, van dit album, de Cypher, zong Floor Jansen mee. Inmiddels zangeres van Nightwish, ook niet de minste. En van dat album gaan we luisteren naar My Pledge of Allegiance, Part 2 The Temptation. heerlijk dat contrast van zware metalen en zo'n prachtige, zuivere vrouwenstem. We gaan naar Engeland. En eh, we gaan naar Iron Maiden. Persoonlijk vind ik dat nog steeds de Dukes van metal.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 En hun gitarist Daryl Dimebag Abbott uh, had eigenlijk best wel een hele goede naam. Was ook een hele goede gitarist. In 2004, en dat is inmiddels alweer 13 jaar geleden, werd hij doodgeschoten door een verwarde fan. Die daarnaast nog eh, drie andere mensen doodschoot. Van hun legendarische album Cowboys from Hell is hier Heresy. volgende mannen hoeven eigenlijk weinig introductie. Maar ik ga toch even doen. Ehm, ze worden ook wel de Four Horsemen genoemd. En ze zijn one of the big four. En dan heb ik het over Metallica. Van hun eerste album, Kill 'Em All, is hier Seek and Destroy. Ja, en dan gaan we nu naar Finland. Children of Bodom, melodieuze death metal met symfonische invloeden. En van hun album Hatebreeder gaan we luisteren naar Bad of Razors. zakken we een stukje naar beneden en komen we bij onze oosterburen uit. En daar vandaan komt de band Halloween. Speed and power metal. Een verrassende, melodieuze heavy metal, afgewisseld met mooie ballads. Dat is een beetje het recept van Halloween. In dit geval gaan we luisteren naar het album Straight Out of Hell. En het nummer heet Waiting for the thunder. bold. Just sometimes I am frightened. Sometimes I'm dull and cold, but sometimes so enlightened. I made some old mistakes, but still did what I wanted. Sometimes the rage you turn into In deze twee uur tijd vliegen we eigenlijk de hele wereld zo'n beetje rond. En eh, van Duitsland gaan we weer naar de Verenigde Staten. De band heet Symphony X en hun muziek omschrijft zich als progressieve, melodieuze power metal. En heel kenmerkend zijn de themaalbums die ze maken. En de krachtige en hele zuivere stem van zanger Russell Allen. Het album heet de New Mythology Suite. En het nummer heet Evolution, The Grand Design. van Symphony X gaan we naar Hammerfall, Zweden. En eh, deze Zweedse power metal band heeft eh, een aantal jaren geleden een album gemaakt. Eh, getiteld No Sacrifice, No Victory. En van dat album gaan we luisteren naar One of a Kind. blijven nog even in Zweden hangen. We gaan naar een band eh, genaamd Sabaton. En die kenmerken zich doordat alle teksten van werkelijk elk nummer dat ze maken gaat over oorlog. Het, eh, het maakt niet uit welke oorlog, maar er zit altijd een oorlog in verwerkt. En van hun album Primo Victoria gaan we luisteren naar het gelijknamige nummer. Sajan detail is dat er een clip ooit opgenomen is van dit nummer... met beelden van Saving Private Ryan. Dus dan heeft u een beetje een idee waar het nummer over gaat. Primo Victoria. Through the gates of hell... As we make our way to heaven through the Nazi lines. zijn we alweer toe aan het laatste nummer voor vandaag. En dat is Stone Sour, al eerder aan de orde geweest. Van hun album Come Whatever May gaan we luisteren naar Made of Scars.